Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook vannacht is er op veel plekken in Oekraïne hard gevochten. Met name in Kharkov, dat is de tweede stad van het land. Daar zijn volgens het Oekraïense leger Russische parachutisten geland. Die zouden na de landing een militair ziekenhuis hebben aangevallen. In de hoofdstad Kiev bleef het redelijk rustig. Dat vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Gisteravond eh, is daar een televisiemast eh, gebombardeerd, eh, is overeind gebleven. Maar voor de rest is men daar in afwachting van, ja, van die Russische troepen... die, zoals bekend, met die kolonnen in de richting van Kiev zich zouden bewegen. Ja, er is al dagen een enorme groep met tanks en wapens onderweg. Ook aan andere kanten van Kiev komen Russische militairen in de buurt. Het lijkt erop dat ze de stad willen omsingelen. Veel Oekraïners ontvluchten het land, maar nog meer mensen blijven. Ze zitten verstopt in schuilkelders of melden zich aan bij het leger om mee te helpen. In de stad Lviv staan rijen bij het aanmeldloket. Iedereen tussen de 18 en 60 jaar is welkom. We don't filter any of them. Every who want to join the army can do this. Mannen en vrouwen komen wapens halen om zichzelf of hun families te beschermen. Deze man heeft er ook een gehaald. Hij hoopt het wapen niet te hoeven gebruiken, maar als het echt nodig is... In case, of course, that's my land and I will protect my family, my home, my loved ones. But it's better uh, to conduct Ander nieuws dan. Er is opnieuw vogelgriep ontdekt bij een boerenbedrijf in ons land. Gaat dit keer om een boerderij in Son in Brabant. Alle 170.000 kuikens worden gedood. In Europa is op dit moment de ergste vogelgriepuitbraak ooit aan de gang. En sinds gisteren kunnen ook jongens vanaf 9 jaar een prik halen tegen het HPV-virus. Eerder kregen alleen meisjes daar een uitnodiging voor. Zij kunnen door dat virus baarmoederhalskanker krijgen. Maar ook voor jongens zijn er grote risico's. Dat zegt de GGD. Ook jongens kunnen eh, kanker krijgen door een HPV-virusinfectie. Nou, ik wist eigenlijk niet waarvoor die was. Maar eh, ik, <laughs> ik, werd gewoon gevraagd om hierheen te komen. Dus dacht ja, prima. Want nu ben ik ik ook eh, minder snel aangestoken door kanker en zo. Toch is gezondheid, hè? Helemaal voor die kinderen in die toekomst, ja, zeker. We zijn wel wat gewend, hoor. <laughs> Ja. We hebben wel heel wat prikjes meegemaakt, dus uh, dat zit helemaal goed, ja.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 Op de A2 Amsterdam-Utrecht. Tussen Maars en Knoop het Oude Rijn heb je een kwartiertje vertraging door eh, werkzaamheden. Op de A9 richting Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Knoopend Velzen nog een kwartier vertraging. Bij het Rotterpolderplein is de brug even open geweest.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 We don't talk about Bruno. But it was my wedding day. It was my wedding day. We were getting ready, and there wasn't a cloud in the sky. No clouds allowed in the sky. Bruno walks in with a mischievous grin. Thunder. You're telling the story, or am I? I'm sorry, maybe that go on. Bruno says it looks like rain. Where's it I'm umbrella. And just like he said, he's in there. My hand would disappear. Now look at my hand.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 Op beelden is te zien dat Russische legervoertuigen door de straten rijden. In de oostelijke stad Kharkov zouden Russische parachutisten zijn geland. Ze zouden na de landing een militair hospitaal hebben aangevallen. En de Amerikaanse president Biden heeft in zijn eerste State of the Union... opnieuw de Russische invasie in Oekraïne veroordeeld. Biden zei dat president Poetin zich heeft verkeken... op de eensgezindheid in de wereld na de invasie. Het weer dan nog, eerst nog wat bewolking... maar later op de dag breekt de zon goed door...